Onderaan bladzijde 20. Baruch Adonai Leolam. Gezegend is Adonai voor altijd. Baruch Adonai Leolam. Amen we amen. Baruch Adonai Michion Shechen Verushalayim. Halleluja. Baruch Adonai Elohim Velahe Israel, Seni vado, Levado. Uvaruch Shem Kevodo Leolam, Veyimalei Kevodo et Kol Haaretz. Amen wie Amen.